Freddy van Tijn met het NOS-journaal. President Trump eist dat zijn ministerie van Justitie onderzoek doet... naar spionage door de FBI in verkiezingstijd. Hij wil weten of er in 2016 iemand in zijn campagneteam is geïnfiltreerd. Het ministerie moet van Trump ook nagaan... of er iemand van het ministerie zelf heeft gespioneerd... om achter zijn campagnestrategie te komen of andere belangrijke informatie. Mocht het zo zijn, dan wil hij ook weten of de regering Obama daartoe opdracht heeft gegeven. De president twitterde dat hij morgen officieel opdracht geeft voor het onderzoek. Vrijdag al beschuldigde Trump de federale recherche van spioneren in zijn campagne. De opkomst bij de presidentsverkiezingen in Venezuela lijkt laag. In de hoofdstad Caracas staan bescheiden rijen voor de stembureaus in wijken die bolwerken van de regering zijn. En in wijken waar de oppositie sterk is, wordt nauwelijks gestemd. De verwachting is dat president Maduro wordt herkozen voor een tweede termijn van zes jaar. Ondanks de desolate staat van de economie. Maduro geeft trouwens het buitenland de schuld van de economische misère in zijn land. Verspreid over het land zijn 300.000 politiemensen en militairen ingezet om onrust de kop in te drukken. Groot-Brittannië verlengt niet langer zonder meer het visum van de Russische oliemiljardair Roman Abramovich. De afhandeling van zijn nieuwe visumaanvraag verloopt volgens de BBC traag en volgens de Financial Times is het verzoek zelfs afgewezen. De Rus Abramovich is eigenaar van voetbalclub Chelsea. Hij woont al sinds 2003 in Londen. De problemen rond het visum zouden te maken hebben met de zaak Skripal. Dat is de Russische ex-dubbelspion die in Salisbury werd vergiftigd. Het weer, vanavond in het zuiden en zuidoosten kans op een lokale regen- of onweersbui.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1280 hier op CFM Zandvoort. We gaan eh, nog een uurtje luisteren naar New Age muziek. En we beginnen met eh, Jim Ottaway, een goede bekende uit eh, Australië. Helemaal aan de andere kant van de wereld heeft Jim het nieuwe album gemaakt. En dat is ja, zijn zoveelste zou ik bijna willen zeggen. Yesterday Passing. Een nou, en dat is een eh, heel fraai werkje gemaakt. Eh, Jim die doet het erg goed in de internationale New Age muziekwereld. En daar uh, heeft een hoge oog gescoord, genomineerd geweest. Dus voor allerlei awards. Ja, daar zijn ze nogal gek op, met name in Amerika. Awards. ik geef er zelf helemaal niks om, maar ja, goed voor radio-dj's zijn er ook geen... Ja, zijn er wel awards, geloof ik. Nou ja, maakt niet uit. Eh, wij gaan in ieder geval luisteren naar Jim Ottaway met eh, Yesterday Passing. This is Nick Farr, and you're listening to my new album, Between Then and Now, on Peaceful Radio. This is Mark Oppenlander from the music group One Alternative, one of the artists on Radio Peaceful. If you'd like to know more about my group, please visit our website at www.onealternative.com. This is pianist Lauren Everts, and you are listening to Peaceful Radio. This is Matthew Mayer, and you are listening to The Peaceful Radio Show. This is Heart Dance Records artist Michelle Qureshi, and you are listening to Peaceful Radio. To catch up on my latest music and news, please visit michellequreshi.com. Thank you. Thank you. is Josie Quick with Perpetual Motion, and I'm one of the artists on Peaceful Radio.